Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. De politie is niet van plan om ook volgende week te staken tijdens eredivisiewedstrijden. Dat zegt voorzitter Busker van politiebond NPB. Hij benadrukt dat de politie actie voert voor een goede CAO en niet tegen het voetbal. De voorzitter wil niet uitsluiten dat er op een later moment alsnog acties komen rond het voetbal. Dit weekend gaat de politie staken tijdens de eerste ronde van het nieuwe voetbalseizoen. Sommige wedstrijden zijn daarom verhuisd naar dinsdag of woensdag. Het ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt voor het huren van quads in het buitenland. In korte tijd zijn er drie incidenten geweest met Nederlanders en quads. Bij een van die incidenten kwam een Nederlands meisje van 19 om het leven. Het ministerie zegt dat mensen zich goed moeten informeren. Zo is soms een rijbewijs verplicht en geldt in sommige landen een minimumleeftijd. Bij een aanval van zwaar bewapende islamitische militanten op een hotel in Mali zijn vier Malinese militairen en een hotelgast om het leven gekomen. Twee van de aanvallers zijn ook gedood. Personeel van de VN verblijft vaak in het hotel, ook vandaag. Eenheden van het Malinese leger zijn ingevecht met de aanvallers. Vermoedelijk worden vijf mensen in het hotel gegijzeld. Bij de WK zwemmen in Rusland is het Ranomi Kromowi Jojo Femke Heemskerk op de 100 meter vrije slag niet gelukt om een medaille te winnen. Kromowi Jojo werd vierde, Heemskerk vijfde. De wereldtitel ging naar Brandy Campbell uit Australië in een tijd van 52 seconden en 52 honderdste. Haar zus Kate Campbell werd derde. Het zilver ging naar de Zweedse Sarah Sjöström. Het weer, eerst nog opklaringen, maar later op de avond in het zuidoosten en oosten kans op stevige buien, mogelijk met onweer en hagel. Daarbij is er lokaal kans op wateroverlast. Morgen overdag trekken de buien weg en gaat de zon overal weer schijnen. Het wordt dan zo'n 24 graden. En ook zondag is het zonnig en warm. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A6 Muiden-Lelystad voor Lelystad 6 kilometer na een ongeluk. A12 Den Haag-Utrecht tussen Blijswijk en Gouda 9 kilometer. Er wordt een oliespoor opgeruimd, twee rijstroken zijn dicht.